uur. Gert met het NOS-journaal. Iran roept de Verenigde Staten en Canada op met bewijzen te komen... dat het neergestorte vliegtuig woensdag bij Teheran is neergehaald door een afweerraket. De Canadese premier Trudeau zei gisteravond dat hij zich baseert op informatie van verschillende inlichtingendiensten. Iran ontkent dat het vliegtuig is neergeschoten en heeft de VS uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek naar de crash van de Boeing, die van Amerikaanse makelij is. Wat Amerikaanse experts in Iran kunnen doen is onduidelijk, vanwege de sancties die de VS het land heeft opgelegd. Ondanks maatregelen van het kabinet zijn de personeelstekorten in de zorg nog altijd niet opgelost, zegt een onafhankelijke adviescommissie. Er gaan wel veel nieuwe zorgmedewerkers aan de slag, maar tegelijkertijd vertrekken er net zoveel mensen. Ruim 40% van de mensen die kiezen voor een baan in de zorg houdt het na twee jaar alweer voor gezien. Op verschillende plekken in Australië wordt vandaag gedemonstreerd tegen klimaatverandering. De enorme bosbranden in het land bewijzen volgens de demonstranten... dat de regering veel meer moet doen tegen de opwarming van de aarde. Ook eisen ze dat brandweermensen die de bosbranden bestrijden... beter betaald krijgen. De dierenbescherming heeft in Katwijk 58 verwaarloosde katten uit een huis gehaald. De dieren en hun eigenaar leefden daar tussen de uitwerpselen. Ook was een deel van de katten uitgedroogd en te mager. De dierenbescherming noemt het erbarmelijke omstandigheden. Ondanks pogingen van Amsterdam om het toerisme te beperken... blijft het aantal hotelkamers in de hoofdstad toenemen. Volgens de Volkskrant zijn er sinds 2015 nog 7700 kamers bijgekomen. In 2017 werd er in Amsterdam een bouwstop voor hotels ingevoerd... maar omdat er al vergunningen waren verleend...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 Follows me above my head and always. to let go. I need you to show me, I need you to. Please tell me something that I don't know. everything that days, you're the best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife.